Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het kabinet vragen de DigiNotar-affaire te onderzoeken. De raad moet ook meer in het algemeen kijken naar de veiligheid van internetverkeer met de overheid. DigiNotar is het bedrijf dat certificaten maakte om het internetverkeer van de overheid te beveiligen. Nadat het bedrijf was gehackt en DigiNotar geen garanties meer kon geven voor de veiligheid, zegt de minister Donner het vertrouwen op en nam zelf de verantwoordelijkheid over. Het bedrijf is inmiddels failliet. Donner bestreed in de Tweede Kamer dat hij te laat heeft ingegrepen. Premier Coelho van Portugal heeft nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Zo gaat de BTW omhoog, raken hogere inkomens belastingvoordelen kwijt... en krijgen ambtenaren geen vakantiegeld en eindejaarsuitkering meer. Volgens de regering zijn de maatregelen nodig om het begrotingstekort binnen de perken te houden. Portugal kreeg in mei 78 miljard euro van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds... Voorwaarde voor dat steunpakket was dat het land het begrotingstekort terugdringt. Kredietbureau Standard Poor's heeft de waardering voor Spanje met een stap verlaagd van AA naar AA-. Eerder deed een andere kredietbeoordelaar Fitch dat ook al. Standard Poor's maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid in Spanje en de schulden in de private sector. Bovendien zijn er economische tegenvallers bij de belangrijkste handelspartners van de Spanjaarden. In Pakistan is een van de leiders van het Haqqani-terreurnetwerk gedood. Hij kwam in het noorden van het land om bij een aanval met een drone, een onbemand Amerikaans vliegtuigje. Het Haqqani-netwerk is een militante islamitische groep die banden heeft met de Taliban en met Al-Qaeda. De groep wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanval van vorige maand op de Amerikaanse ambassade en NAVO-gebouwen in de Afghaanse hoofdstad Kabul.